Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger van Israël is vannacht Libanon binnengevallen. Het zou gaan om acties in dorpen die net over de grens liggen. Volgens Israël zijn die een bedreiging omdat er strijders van Hezbollah verstopt kunnen zitten. De Nederlandse ambassadeur in Libanon heeft een advies voor landgenoten daar. Ga nu het nog kan Ehm, als het dadelijk ineens zo verandert dat je het land niet meer uit kunt. Hè, de enige, eigenlijk de enige normale weg uit dit land is via het vliegveld. Dus dat is ook heel kwetsbaar. Als dat ineens stopt, ja, dan kun je dus niet meer weg. Andere landen halen al mensen weg uit Libanon. Duitsland heeft dat al gedaan. De Britten sturen morgen een vliegtuig die kant op. In het Limburgse dorpje Windraak in de buurt van Sittard en Geleen... is een brand geblust in een busje dat vermoedelijk drugsafval vervoerde. De bestelbus stond in een bosgebied eromheen... en in de wagen stonden vaten die ook in de fik stonden. Het vuur was zo hevig dat de brand was overgeslagen naar bomen en struiken. Hoge bobo's bij banken kunnen over een tijdje misschien dikkere bonussen incasseren. Dat zegt het FD. Op dit moment geldt er in Nederland dat ze max 20% bovenop hun salaris kunnen krijgen. Dat is minder dan in landen om ons heen. Banken zeggen dat het daardoor moeilijker is om aan goede mensen te komen. Het ministerie onderzoekt of de bonusregels moeten worden aangepast. De passagiers van een eeuwigdurende cruise konden eindelijk hun familieleden en vrienden op de kade uitzwaaien. Het schip had al veel eerder moeten vertrekken, maar lag maandenlang met pannen in de haven van Belfast in Noord-Ierland. Gisteravond was het dan eigenlijk zover. Aan boord zijn veel Amerikanen en die hadden er zin in. You ready to leave Belfast? Yes! So it'd be really exciting if tonight's tonight. The people were so warm. The weather not so much. <laughs> we are ready to get on the ship. great weather here. I love this weather. <laughs> We're from Alaska and this is like perfect. Het schip vaart in dik drie jaar tijd de hele wereld over. Passagiers die de hele reis willen meemaken moesten minimaal 100.000 euro aftikken om een hut te kopen. Aan boord zijn onder meer een restaurant, een zwembad en een spa. Het weer nog. Neem je regenpak mee als je de deur uitgaat. Want op veel plekken wordt het een kletsnatte dag. Met aan de kust vanochtend ook veel wind. Alleen in het zuiden is het vandaag vaker droog. Bij 12 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file door een ongeluk tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 Het Israëlische leger is begonnen met een grondoffensief in Libanon. In een verklaring zegt het leger dat het gaat om beperkte en gerichte acties... tegen Hezbollah-doelen in het zuiden van het land. In de Verenigde Staten is een grote staking begonnen van havenpersoneel. Tienduizenden havenwerkers langs de Amerikaanse oostkust en de Golf van Mexico... leggen het werk neer voor onder meer loonsverhogingen. De Amerikaanse honkballegende Pete Rose is overleden. De honkballer had een record aantal honkslagen op zijn naam staan. In totaal 4256 sinds de jaren 60. Rose was 83 jaar. Het weer, regen en aan zee kans op zware windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. as long as we've been together. It should be so easy to do. strong Your arms around me tight Everything felt so alibis about where I've been.